uur. Frits Semmelkamp met het NOS Journaal. Er moeten strengere regels komen voor het gebruik van algoritmes. Dat vinden D66 en CDA. Ook willen de partijen dat er een waken ontkomt die het gebruik ervan in de gaten gaat houden. Vorige maand bracht de NOS naar buiten... dat de overheid op grote schaal algoritmes gebruikt. De kritiek richt zich nu vooral op voorspellende algoritmes... Die voorspellen op basis van statistieken of iemand een risico vormt... bijvoorbeeld op het plegen van fraude. De politieke partijen zijn bang dat dit discriminatie in de hand werkt. omdat er te voorkomen zou een richtlijn moeten komen... waarin staat hoe algoritmes gebruikt mogen worden. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China... zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Zeker 122 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 6 en heeft veel schade aangericht. Het epicentrum lag in de provincie Sichuan. Volgens lokale media is door de beving een hotel ingestort... en zijn wegen beschadigd geraakt... Sichuan wordt vaker getroffen door aardbevingen. In 2008 kwamen bij een zware beving 87.000 mensen om het leven. Staatssecretaris Snel heeft een onderzoek naar falen van de Belastingdienst zelf beperkt. Dat meldde Trouw RTL Nieuws. De zaak gaat over de onrechtmatige stopzetting van kinderopvangtoeslagen van honderden ouders in 2014. Snel begon daar een onderzoek naar toen bleek dat de Tweede Kamer onvolledig was geïnformeerd. Eerder bleek al dat ambtenaren dat onderzoek hadden gefrustreerd. Nu blijkt volgens RTL Nieuws en Trouw dat onder verantwoordelijkheid van Snel... verzoeken voor breder onderzoek naar de affaire zijn afgewezen. De TU Eindhoven wil het komend anderhalf jaar alleen nog maar vrouwelijk wetenschappelijk personeel aannemen. Met die maatregel moet de man-vrouw verhouding meer in balans komen. De universiteit biedt sollicitanten daarnaast 100.000 euro voor onderzoek en een mentor... Volgens de rector van de Eindhovense Universiteit... hebben eerdere maatregelen te weinig opgeleverd. Het weer, het wordt vandaag zomers warme temperaturen tussen de 23 en 29 graden. In de loop van de middag neemt de bewolking toe... met in de oosten kans op een regen- of onweersbui.